Mark Hokke met het NOS Journaal. Tien jaar lang heeft Leidse drie SS'ers herdacht. Op een oorlogsmonument staan tussen de namen van bijna 400 Joodse slachtoffers... ook de namen van drie foute Nederlanders. Is ontdekt door de lokale historische vereniging. De namen van de SS'ers worden nog voor de herdenking op 4 mei verwijderd. De namen waren op het monument gekomen omdat de makers zich baseerden op het gemeentelijk bevolkingsregister uit de oorlog. Ze deden verder geen onderzoek. Het Amerikaanse vliegdekschip dat al een week onderweg zou zijn naar Noord-Korea is pas net vertrokken, heeft het Pentagon gezegd tegen de New York Times. De regering Trump zei vlak na een aantal provocaties van Noord-Korea een armada te sturen, maar die schepen voeren precies de andere kant op, richting de Indische Oceaan voor een oefening. Was te zien op foto's die de Amerikaanse marine zelf online had geplaatst. Inmiddels zijn de oorlogsschepen alsnog omgekeerd. In Veendam is een dode gevallen na een explosie in een appartementencomplex. Drie mensen raakten licht gewond. De derde en vierde verdieping van het gebouw in Veendam zijn ingestort. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Wel hebben omwonenden een gaslucht geroken. Een nieuwe regering moet meer aandacht geven aan de verkeersveiligheid. Dat vraagt een samenwerkingsverband van 32 organisaties... waaronder de ANWB en Veilig Verkeer Nederland... Het aantal verkeersslachtoffers neemt toe, zeggen zij. De politie heeft op de A7 een automobilist van de weg gehaald... omdat hij tijdens het rijden met een saxofoon speelde. Hij reed met 80 km per uur achter een vrachtwagen en bespeelde de kleppen. Hij blies er niet op. De man had pas door dat de politie hem aan de kant wilde zetten... toen de agenten hun zwijlichten aanzetten. Het weer op de meeste plaatsen droog en het wordt ongeveer 8 graden. Morgen is het ook droog, schijnt af en toe de zon. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het en...